Moeten ze wel een negatieve coronatest laten zien. Nog maar weinig mensen hebben de oversteek gemaakt vandaag. Op de boten vanochtend waren drie passagiers en ook KLM verwacht niet veel mensen. In de Eurostar, de trein tussen Londen en Amsterdam, zaten wel meer mensen. Deze vrouw moest wel veel moeite doen voor een ticket. Ja, verder bellen, op internet zoeken, rondvragen. Het was heel moeilijk om een kaartje te krijgen. We hebben gekeken er eh, al een beetje rekening mee gehouden dat hij met kerst alleen zou zitten? Ja, ja. Dus ik ben best wel een beetje emotioneel. Dus ik ben echt heel blij. Ja. Het land was de afgelopen dagen ongeveer afgesloten van de rest van de wereld. Komt omdat er in het Verenigd Koninkrijk een superbesmettelijke versie van corona is gevonden. Er zijn bijna 10.500 mensen positief getest op corona in één dag. Er zijn een paar honderd meer besmettingen binnengekomen bij het RIVM dan gisteren. In de ziekenhuizen liggen nog ongeveer evenveel coronapatiënten. Nabestaanden van Italianen die aan corona zijn overleden willen geld van de regering. Zij is in totaal 122 miljoen euro, omdat er te laat ingegrepen zou zijn door de regio Lombardije en de stad Rome. Als ze gelijk krijgen, krijgt elke nabestaande bijna 2,5 ton. Supermarkten draaien een recordomzet. Vorige week kwam er ruim 1 miljard euro binnen. Dat is het hoogste ooit. Waarschijnlijk door de lockdown kwam de omzet 13% hoger uit. En er zijn veel politieagenten in het noorden van het land. Ze hebben meer dan genoeg wijkagenten, zeggen ze zelf. Maar op andere vlakken missen ze juist politiemensen. We hebben specialisten geworven en geselecteerd die we nodig hebben om het werk gedaan te krijgen op het gebied van bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Dus we hebben specialisten ingenomen terwijl we overbezet waren. Dat is wel opmerkelijk, want bij veel politieeenheden is juist een tekort aan personeel. In het noorden moeten tot 2025 banen geschrapt worden, omdat er zoveel mensen zijn. Het weer, het is bewolkt en lokaal kan er flink wat regen vallen. Morgen wordt het droog en breekt af en toe de zon door. Het wordt dan 7 graden.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 I know she'd tell you I'm the one for her. Cause she said I blow her mind. The girl is mine. zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal nieuwe coronabesmettingen was hoger dan gisteren... maar lager dan het gemiddelde over de afgelopen week. In ziekenhuizen bleef de bezetting gelijk. In totaal zijn nu bijna 2300 mensen met corona opgenomen... van wie 603 op de IC. Europese regeringsleiders hebben te horen gekregen dat ze morgen beschikbaar moeten zijn... voor het geval er een handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk komt. Tegen de NOS zeggen bronnen dat het bericht aan de regeringsleider een formele mededeling is... die niet per se betekent dat een handelsakkoord bijna rond is. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het regent dan vooral nog in het noorden.